Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. We hebben verheugd gereageerd op de gevangenenruil tussen Israël en de Palestijnen. Onder andere VN-chef Ban Ki-moon, Britse premier Cameron en de Franse president Sarkozy spraken de hoop uit dat er een stimulans is voor het vredesproces in het Midden-Oosten. In de Gazastrook en op de westelijke Jordaanhoever hebben tienduizenden mensen de honderden Palestijnen verwelkomd die als onderdeel van de ruil zijn vrijgelaten door Israël. President Abbas noemde de vrijgelaten gevangenen vrijheidsstrijders. De gemeenten Heerlen en Winschoten schieten eigenaren van kophuizen te hulp. De gemeenten willen de huizen opkopen om ze daarna via een corporatie te verhuren, op te knappen of te slopen. De gemeenten liggen in gebieden waar de bevolking afneemt. Veel woningbezitters in die krimpgebieden hebben problemen om hun huis te verkopen. De prijzen dalen en steeds vaker worden de goedkope woningen op veilingen opgekocht door criminelen. En die gebruiken de huizen voor hennepteelt of mensenhandel. Grote delen van Bulgarije zijn getroffen door noodweer. Door sneeuw, harde wind en zware regenval zitten zeker 81 en mogelijk 600 gemeenten zonder stroom. Auto's en treinen zijn vast komen te zitten en bijna alle bergpassen in het land zijn afgesloten. Een bejaarde man kwam om het leven nadat zijn boshut was ingesneeuwd. Het Bulgaarse leger is ingezet om mensen te bevrijden. De stalker van Caries van Houten wordt voor een jaar opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Justitie had TBS met dwangverpleging geëist. De rechtbank acht bewezen dat de 42-jarige man Caries van Houten heeft bestookt met honderden mails, brieven en tweets. De actrice werd daar zo angstig van dat ze op een gegeven moment haar huis niet meer uit durfde. Het weer vanavond aan de kust enkele buien, landinwaarts overwegend droog. Er staat een flinke westen tot zuidwestenwind. Morgen weer veel wind en buien met kans op onweer en hagel. En het wordt een graad of 11. Dit was het en... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 2 kilometer. A10 West richting Zaanstad bij de Koentunnel 4. A12 van Den Haag naar Utrecht voor knooppunt Lunette 2 op de parallelbaan.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 Dromen in de duinen Een feest tot de morgen vroeg, ja, ja De chardonnay. Hou van jouw Zandvoort, al aan de zee. Weg van alle zorgen, lachend in de storm. De golven van de zee, wat is je kracht enorm.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 All I wanted was a moment or two. Uh. See if you could do that, switch your boo. Shut your mouth, fool, get your crew. The thick body and the red one, 2 I'll be right here waiting on you.